Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe reeks ontploffingen in Libanon is opgelopen naar 14. Zeker 450 mensen zijn gewond geraakt... toen net als gisteren elektrische apparaten van Hezbollah ontploften. Volgens het ministerie van Communicatie ging het om portofoons... en gisteren waren het piepers. Fractievoorzitter Ouwehand van de Partij voor de Dieren... heeft bij de Algemene Politieke Beschouwingen gezegd... dat het kabinet asielzoekers tot zondebok maakt. Ook zei ze dat goede opvang al jarenlang gesaboteerd is. Ze vindt daarnaast dat het kabinet te weinig doet aan de klimaatproblemen en de natuurcrisis. Denkleider Van Baarle kwam ook aan het woord bij de beschouwingen. Hij noemde het kabinet extreem rechts... Kamervoorzitter Bosma vond dat niet goed... omdat die term wordt geassocieerd met het nationaal socialisme. Maar Van Baarle wilde zijn uitspraken niet terugnemen. Wereldwijd zijn er zo'n 65 miljoen minder mensen gestorven... door HIV, malaria en TBC. Dat staat in een rapport van de Zwitserse organisatie Global Fund. Die kijkt naar de cijfers tussen 2002 en 2023. De organisatie financiert met donaties projecten in meer dan 100 landen om de ziektes te bestrijden. Zo werden er klamboes uitgedeeld, HIV-testen afgenomen en mensen behandeld voor malaria. Vanaf 2002 is het sterftecijfer met 61% teruggedrongen. Het treinverkeer tussen Arnhem-Muiden en Vlissingen ligt stil. Afgelopen avond was er een steekpartij op het treinstation. Daarbij zou iemand licht gewond zijn geraakt. De slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. Waarschijnlijk is onderzoek rond twee uur vannacht afgerond. Het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Morgen zon en later ook kans op een bui.